een zeeman weer de zee opgaat. En een meisje eenzaam achterlaat. Omdat hij toch altijd varen moet. Roept hij nog vanaf zijn schuit een laatste groet. Alô op Hawaii, dat mooie palmenland. Is zo vaak een zeemans hart gestrand. Maar al heeft zij hem nog zo bekoord. Als zijn schip vertrekt, dan heart